uur. Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Een gemeente in Flevoland voelt zich belazerd over een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers. Want de gemeente Noordoostpolder zou flink onder druk zijn gezet. Chantage noemt de raad het zelfs. Er werd een bijeenkomst georganiseerd over de plannen voor het nieuwe centrum in het plaatsje Band. Daar zou de commissaris van de Koning van Flevoland een ultimatum hebben gesteld. Dat hoorde deze verslaggever van Omroep Flevoland. Hij heeft daar dan gezegd, ehm, jullie willen graag een, uh, een Relilijn hebben. Het is de spoorlijn vanuit eh, Lelystad richting eh, via eh, Noordoostpolder naar het noorden van Nederland. als jullie een Lelylijn willen hebben, dan moeten jullie ook maar gewoon voor, het, voor deze plannen zijn van het AZC in, in, in Luttelgeest. Daar in de buurt, in Band dus, wil het kabinet een extra aanbodcentrum creëren. Bij de locatie in Ter Apel is het zo vol dat mensen al weken in tenten of op stoelen moeten slapen. De commissaris is op het matje geroepen. Een jaar na de watersnood in Limburg en Brabant is ruim 34 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd aan gedupeerden. Door de overstromingen kwamen veel straten en huizen vorig jaar onder water te staan. Sommige inwoners kunnen nog steeds niet naar huis omdat de boel onbewoonbaar is. De brand in het Amerikaanse natuurpark Yosemite wordt steeds groter. Het gebied waar het vuur rondgaat is inmiddels minstens twee keer zo groot als vorige week toen de brand werd ontdekt. De brandweer doet er alles aan om de historische reuzenbomen, sequoia's, te redden, die vaak duizenden jaren oud zijn. En stellen in Israël hoeven niet met het geloof... En stellen Israël die niets met het geloof hebben... hoeven niet meer naar het buitenland om het jawoord te geven. Tot nu toe was het zo dat bruidsparen alleen konden trouwen... als er een rabbijn, priester of imam bij was... vertelt correspondent Ties Brok. Dat is een probleem voor mensen die niet religieus zijn... Of bijvoorbeeld ehm, als er sprake is van een gemengd huwelijk... tussen twee mensen met een verschillend geloof... of als bijvoorbeeld twee mannen of vrouwen willen trouwen... Dat kan eigenlijk niet of nauwelijks in Israël. Dus die mensen moeten dan altijd naar het buitenland om daar te trouwen. Want vervolgens wordt dan wel dat huwelijk in Israël geaccepteerd. Maar je moet dan dus naar het buitenland vliegen. Maar dat hoeft nu niet meer, want de rechter heeft besloten... dat huwelijken via een videoverbinding voortaan ook worden herkend. Door corona kon je op deze manier in het buitenland trouwen en nu houden ze het dus zo. Het weer nog, het is lekker zonnig en een warm dagje vandaag. Er staat niet veel wind. Het is 25 graden aan zee en 30 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio een kleine 10 minuten vertraging op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Hilversum Noord.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 them a wear kids. they were dancing to the music vibe and the boys just the girls with the girls in their hair while the shot men just sit way over there and the songs they get louder each one better than before and you're singing the songs thinking this is a life and you wake up in the morning and your hip is twisted stars where you gonna go where you gonna go or where you gonna sleep tonight and you're singing the songs thinking this is a life and you wake up in the morning and your hip is where you gonna go?